8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A15 is een motoragent zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft de chauffeur de man met opzet aangereden. De politie kan dat niet bevestigen en doet nog onderzoek. De agent zou de vrachtwagen hebben willen aanhouden... waarna de chauffeur op hem zou zijn ingereden. Andere weggebruikers hebben de vrachtwagenchauffeur verderop klem gereden. Hij is daarna opgepakt voor verhoor. De motoragent is niet in levensgevaar. De Duitse politie heeft meer mensen nodig om de massale vechtpartijen in asielzoekerscentra aan te kunnen. Dat zegt de voorzitter van de grootste Duitse politievakbond. De afgelopen tijd is het bijna elke dag raak. Volgens de vakbond heeft de regering de situatie niet onder controle. Zo moest de politie vannacht in actie komen in een asielzoekerscentrum in Hamburg... om zo'n 200 vechtende vluchtelingen uit elkaar te halen. En afgelopen week vielen er 14 gewonden bij een gevecht in een AZC bij Kassel. De politie werd toen met pepperspray bespoten. Russische vliegtuigen in Syrië hebben rebellen onder vuur genomen... die zijn getraind door de Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse senator John McCain gezegd. Volgens McCain laten de aanvallen zien dat de strijd tegen islamitische staat... geen prioriteit heeft voor de Russen... maar dat ze vooral de Syrische president Assad in het zadel willen houden. Het onderzoek naar fraude binnen autofabrikant Volkswagen gaat waarschijnlijk maanden duren. De Raad van Bestuur heeft na een crisisbijeenkomst gezegd dat de onderste steen boven moet komen. Een Amerikaans advocatenkantoor gaat het onderzoek nu uitvoeren. Volkswagen manipuleerde dieselauto's met speciale software... waardoor ze tijdens milieutests in laboratoria relatief weinig stikstofdioxide uitstoten. In de praktijk was die uitstoot veel hoger. Het weer, vanavond is het vrijwel overal helder en vannacht koelt het flink af naar minima tussen de 2 en 7 graden.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 Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet uit mijn spieren. is altijd spannend als je eh, <clears throat> een paar seconden voor acht uur eh, zit. En van welke moet ik nou eh, mee openen? En ineens weet, ik het, weet ik het wel. Want ja, als wij de gast van vanavond hier hebben... Dat is Jurre van der Linden. Hij heeft meegedaan aan de Rob Akda Award. Maar ook aan de Gitaarlem. Dan is de brug snel geslagen. Want Arna en achter Aina zit Jantien Volgers. Die eh, heeft dat ook gedaan. Eh, heeft ook eh, meegedaan aan Gitaarlem. En ja, dat is toch bijzonder als je dan zoiets mee mag beginnen. En niet vanavond is de single die, die wij hebben gedraaid. Er is een hoop gedoe geweest in muziekland. Want Nederlandstalig zou ondergeschoven zijn. wij in Nederland doen daar niet zo gek veel mee. Er zijn ook kamervragen geweest van een aantal politieke partijen. Van ja, wij vinden dat het toch meer Fransie Bauer en eh, Fransie Duits en eh, noem maar op. Dat soort eh, artiesten meer gehoord moeten worden. Daar hebben wij toch een beetje andere opvattingen over. En dus denk je, ja, Nederlandstalig. Dan hebben we ook een beetje frisse Nederlandstaligen. En dat is dus Aina met Niet Vanavond. welkom bij deze Alternative FM. Ik heb een hele lange aanloop nodig om de introductie te doen. Maar we hebben dus, zoals gezegd, Jurre van der Linden. Hij heeft meegedaan aan de Rob Akda Award afgelopen jaar daar kennen we hem van. Dus, eh, dus dat is één, reden één om hem te vragen. En reden twee is dat hij ook eh, heel erg hard eh, gaat in datzelfde verhaal... waar Aina dus ook deel van uitgemaakt heeft. Giet En dat doet, doet Jurre van der Linden ook. straks gaan wij in het tweede uur daar even wat, wat aandacht aan besteden. Heeft hij ook een nummer speciaal voor, voor Gitaarlem heeft hij dat heeft hij gemaakt. Dus dat laat hij dan in het tweede uur laat hij dat horen. En of dat nou met de piano of de gitaar is? Dat gaan we nu aan hem vragen. Want eh, nou, als het goed is, eh, doet je uw microfoon het hoor. Dus eh, zeg het eens. Welke, wat, met, met de gitaar neem ik aan, hè, toch? Ja, we gaan openen met gitaar, dat klopt. Ja, oké. Dus, maar ook eh, dat nummer wat eh, voor gitaren eh, bedoeld is. Dat, dat bewaren we natuurlijk voor straks. Ja, maar is dat op de gitaar of op de piano? Ja, het is op de gitaar. Dat, dacht ik al. Ja, want, want daarom heet het ook gitaar, maar niet piano alleen of, of iets <laughs> dergelijks. goed, dankjewel Jurre. Dat, dat was hem heel eventjes. zo direct als alles goed staat, dat hangt van de, de altijd bezige Marcus van Dam af. Of dat allemaal goed gaat. Dan eh, gaan wij eh, straks eh, de eerste twee nummers laten horen van Jurre van der Linden. Nu nog niet. dit is een groep uit de rook, onder de rook van Rotterdam. Sterker nog, misschien komen ze er ook vandaan. Is opgepikt door Menno Timmerman. Ja, is toch niet de, een van de eerste de beste A&R managers in dit land. En die was al uh, min of meer gecharmeerd van Inconsolable en A Cold Hearts. heb ik het over Loke. En dit nummer, dat is een nieuwste. Jump the Gun. was Lavalou. En achter uh, Lavalou schuilt Marielle Woltring En eh, zij is een van eh, de Lady of the Lowlands geweest. En dat is ook alweer een project van, dacht ik alweer twee jaar terug. Waar onder andere Jori Zwart en ook Kato van Dijk van My Baby deel van uit hebben gemaakt. Ik kijk naar achteren en ik kijk naar Marcus van Dam. Of die helemaal ready steady is. Ik kijk ook naar voren of ook Jurre van der Linden zover is. Die is ook zover. Dan gaan wij eh, nu naar het eerste blok eh, van twee nummers eh, luisteren. En ik zou aan jullie willen vragen welke nummers ga je spelen? ik begin met Trump en daarna speel ik Forever. Trump. Even één ding. Dat heeft niks met die ene gek in Amerika te maken. Nee, nee, nee. nee, Dat is eigenlijk een <laughs> zelfverzonnen woord. Oké, oké, oké. Ja, dat stond voor mij ergens voor. Dat stond ergens voor, maar niet voor Donald in Amerika. Nee, nee, nee. dat niet. <laughs> niet voor de man in Amerika. Oké, okay, nee. okay, laat maar horen. Trump. Hey Trump, can you hear me? Hey Trump, what don't you understand? That life is giving, life is taking care. Hey, hey to roam. Hey, Trump, you feel me? Hey, Trump, will you ever see that life is taking and life is wanna be? Hey, hey, to roam. I thought so distracted saw in my eyes. You came down like a fireball, and then you closed your eyes. I'm a dreamer, yeah. I'm a dreamer. girl, young attractive girl, I girl, blonde attractive girl I had in tonight. Aren't you free to lose the fight? I felt so distracted. I saw you in my out like a fire pole, and then you close your eyes. zit wel heel veel eh, sensitiviteit in, in dit nummer. Eh, tweede nummer, wat... Welk was dat ook weer? Forever. Forever. sure and they stole a part of me. You're so very special. Cause I took you home with me, best I've ever did. Saw those perfect eyes, beautiful colored eyes, down my fine fantasy became reality. Don't you understand? You're so very special. Dankjewel eh, Jurre voor eh, de eerste twee eh, nummers die je hebt laten horen. Forever was het laatste. Daarvoor hoorden we Trump. En het slaat echt niet op Donald in Amerika. Die presidentskandidaat die nogal erg direct schijnt te zijn naar, ja, naar journalisten. En dan vooral naar vrouwelijke journalisten. Want hij is nogal erg bot in die richting. Nou, dat was bij dat nummer eh, ook heel duidelijk eh, niet te horen. Dat, die link die is volkomen onterecht. Ehm, ook iemand uit Haarlem heeft ook meegedaan aan Rob Sterker nog, hij heeft zelfs een bijdrage geleverd aan de laatste series request van 2014. deed hij met een nummer wat slaat op Kony in Oeganda. Nou, niet, eh, niet daar, maar ergens in, in Afrika. Maar hij zelf komt uit Oeganda van oorsprong. Isaac Bullock. En de Lioness met eh, de hele band achter hem. When he called you with thought, thought he took it all. You took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got old, so forget him, set you free. Lioness, take wipe, you wipe your eyes. You got an old soul. Get him on stage. Oh, dat waren er weer even twee achter elkaar. Eh, we kunnen toch niet helemaal afscheid nemen van de zomer, om het dan maar zo te zeggen. Want de zomer is eh, nog erg lang en we zitten nu ineens in een stukje nazomer. Dus dat eh, is ook altijd wel heel erg fijn. Ehm, twee nummers achter elkaar. Iris Bullock and Friends met Lioness. Dat nummer wat hij gebruikt heeft tijdens de Serious Request van 2014. En daar eh, min of meer een, eh, een song maakte op Kony. Eh, daar, heeft hij, daar heeft hij iets mee. tenminste, niet in positieve zin, maar meer een, een beetje een ja, positieve draai aangeven. Als je dus uit de klauwen daarvan kunt komen. En Sweet Like Summer, dat is met Oliver Brown en onze eigen Jeruzalem van Lid. En dat onder de project North Sea. En dat eh, bracht de tijd op eh, half negen. Dus ga nog één nummer, eh, nog één, nummer doen. Dat zijn de gasten die volgende week hier komen. Dat zijn Lieve en Ramon. Ramon kennen we nog samen met Sven met Reveler. Alleen die band die bestaat niet meer. En dus besloot Ramon samen om met, met Lieve iets te gaan doen. En dat is, eh, ja, dat is geresulteerd in Wolfie en Nomar. Dat, eh, dat is eh, eigenlijk het duo. En ze hebben geprobeerd om er een zomersong van te maken. Maar ik denk niet dat het helemaal gelukt is. Hoewel het altijd wel heel erg leuk is om dit nummer nog even terug te horen. Hier is Everybody. I was born in a country where play it safe. They say, don't stick your head out. Don't stick your head out. But I bet I'm not the only one who's got something to say. So let's stick our heads out. Better stick our heads out. Cause we got nothing to lose. Yet so much to give. en dat was hem helemaal. En volgende week eh, zullen we ze hier eh, waarschijnlijk eh, dit nummer nog een keer horen. Maar dan in een echte alternative FM versie. Terwijl er weer een hoop mensen weer even gaan kijken van... staat alles wel goed? Ik ben altijd wel blij dat figuren als Sander en Marcus hier in de studio rondlopen. <clears throat> Sander de camera en Marcus natuurlijk gewoon het technische gedeelte. En Jure achter de piano. Dus dat eh, gaat dan helemaal goed komen. Want uh, zijn dit twee pianonummers? Dit zijn eh, die... twee pianonummers. Kijk aan. Want dat <laughs> konden we nog ons herinneren van de Rob Akda-woord van het afgelopen seizoen. Het was piano en gitaar. Dat klopt. Ja. Eh, heb je, nog even voordat we, er, eh, voordat we deze twee nummers eh, laten horen. Heb je de, denk je er nog wel eens even aan? Aan die avond in dat patronaat? In de oh, kleine ja, Zeker. Ja? ja? Ja, zeker. Was dan de eerste experience met al die ja, mensen dan die naar het podium zaten, te kijken? Nee, nee, dat niet. Nee, Dat niet. nee, maar ik heb daar wel een, voor mijzelf, hè, dat is hoe ik het dan ervaren mhm. En gewoon heel goed optreden geven. En met heel lekker gevoel. En ook dat echt mijn, de, mijn nummers er gewoon zo uitkwamen. En mensen, je kunt in een zin oh, reageren. Ik echt dacht van, yes, weet je wel. Dit, gaat gewoon echt lekker. En eh, ja, dat, dat is gewoon, dat, dat, ja, dat ervaart iedereen weer anders. En ik heb dat daar toen gewoon heel erg fijn ervaren. Ja, want eh, jij bent eh, de derde hoorde die overigens eh, geweest is. eerst Aina, toen de, de, de, winnaars uiteindelijk van, van de Rob naar Krakers Eiland. En jij bent de derde, dus, dus ja, dus wat dat gaat houden we toch wel een beetje een traditie omhoog in dat, in dat geval. Ik zou bijna willen vragen, dat ga ik ook vragen nu. Welke twee nummers eh, laat je horen? Ik ga uh, Nothing Yet laten horen op de piano ook. Ja. En een, een soort protestlied. Ja, ik heb daar nog niet echt een goede titel voor kunnen vinden.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 Take me with you, we could do anything. Take me with you, it'd be take me with you in your dreams. Just take me with you, we could do anything. Just take me with you, we'd be holding hands. Just take me with you. I hope you've nothing planned. Yeah. even opletten, want je weet nooit of er nog een, eh, nog een, een of andere natingel ergens eh, <laughs> komt. En dan denk je, nou, eh, en dan komt er ineens nog een stukje. Ja, dat, dat zijn altijd van die hele leuke momenten. Um, nou, die volgende die had dus geen titel. Ja, nou, half hè. Half. <laughs> nou, we hebben hem uh, omgedoopt tot de protest song. Maar dat kan ook eigenlijk wel een beetje in deze tijd. wordt het weer tijd voor een echte protestsong. Nou, Jurre, laat hem maar... Is dit hem? Ja, ik, weet het niet. Nee, laat hem maar horen. <laughs> never understand That this life was planned That cruelly became normally I will not believe That any God creates this cruelty And then just let it be without doing anything. Why do people kill in your name? Isn't that insane? Have you gone away? That you don't respond on anything. People shoot each other dead Stop each other in the bark You can't express what you think of it You will be killed for it People fear for their lives Children are scared by the noise from outside It can't even play because of the mines It doesn't matter if they are yours or mine people live in this every day. What is your answer? What do you have to say? Anything else than pray. Pray, pray, pray, pray, pray for a your life was planned beetje opvalt. Dat is, het, het, het, het is een beetje in de zin van... Eh, ja, eh, ik kom zo bij je, maar het is even een korte, een korte dinges eh, erachter. dat het een beetje, ja, een beetje ook in de stijl is van hoe je vroeger ook die Amerikaanse zangers hadden... die protestsongs maakt. In de, beetje in, maar dan noem ik wel een hele grote. Bob Dylan bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Dus ga je er niet mee vergelijken, want uh, zover, zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar eh, daar, daar, daar, zitten wel, eh, er zitten wel manieren in. Ik heb ook nog wel eens wat dit soort songs vanuit Amerika wel eens gehoord. Dus ja, dan, dan past dit wel in dat, in dat stramien, denk ik. In dit rijtje. Goed. maar ehm, ja, jullie zitten me aan te kijken van... Eh, nou, eh, waar heb je het over? Maar goed. <laughs> we gaan zo even verder praten. Want dan komt hij even aan eh, de tafel te, te, zitten. Nu eerst tijd voor muziek die we hier ook nog hebben liggen. Ook een van de gasten die binnenkort hier bij Alternative FM te bewonderen is. Dat is April Rose. En zij heeft ja, ook een band. En dit was het jaar van de zomer. Inderdaad, April Rose was dat. Eh, bracht de tijd op tien voor negen Nog even, even kort eh, praten met, eh, met Jure van der Linden. Want we, we, kennen hem natuurlijk van de Drop daar Award. Hebben we al, al net uit en daarna verteld. net het protestnummer. wanneer heb je dat geschreven eigenlijk? Oh, sorry, sorry. Ja, dat moet ik nog wel even... Uit. Ja, nee, nee. wanneer heb je het geschreven? Sorry. <laughs> Ik ben er weer. Ja, je bent er. Ik, maar ik, was vergeten het knopje over te zetten. <laughs> Goed. Ja, eh, wanneer heb ik dat geschreven? Dat is eh, wel een tijdje terug. Dat is een beetje toen eh, met de hele gebeurtenis rond Charlie Hebdo. Oh, toen? Toen heb je hem geschreven? Toen heb ik hem geschreven. wat maakte het daar toen zoveel indruk op, op, op dat moment, om dat te schrijven? Omdat ik, ehm, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk soort, zelf ook een soort van kunstenaar natuurlijk eigenlijk. Een beetje muziek. En op het moment dat natuurlijk dat soort dingen zo, zo aangevallen worden. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je vrijheid mist. Je, je, vrijheid wordt beperkt. En dat was eigenlijk ook wat ik als muzikant ook voelde. Want ja, waarom zou... Je wordt beperkt. Je wordt beperkt, ja, Omdat je eigenlijk gewoon de mond wordt gesnoerd. Omdat je niet meer mag zeggen wat je wil zeggen. En dat was via, dan via de cartoons. Maar dat, is, geldt natuurlijk voor alles. Ja. Kun je je dan voorstellen als er hier dus eh, gewoon mafkezen zeggen van... dat mag je niet meer doen en dat mag je niet meer doen... Kun je dat voorstellen? Eh, hoe, hoe, in zo'n zo'n land misschien zou kunnen leven? stel dat het hier in Nederland... dat we morgenochtend in een dictatoriaal eh, regime zitten... à la Noord-Korea <laughs> of weet ik veel wat. Ja, ik, ik noem maar wat. Ja. Ja, hoe, zou, ja, hoe zou, je daarmee kunnen leven? Ik denk dat het heel lastig is. Omdat als je, eh, kijk, als je overal eh, mee eens bent, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Hè? Laten we dat ja. even voorop stellen. Op het moment dat ik kritiek op heb, zoals die mensen bijvoorbeeld van Charlie Hebdo hadden. Ja, dan, dan zit je inderdaad in een gevaarlijke hoek. En ik denk dat dat niet zou moeten. Nee. Oké, eh, een duidelijk eh, verhaal. We gaan straks eh, natuurlijk nog meer van je horen in het tweede uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek hier liggen. Only in Japan, OYG, zo heet hij. en hij was van de week bij De Wereld Draait Door geweest. En dit is Blinded. dat was een Valentijn Kraul schuilt erachter. En eh, dat nummer dat heette Blinded. Dat kennen we ook, eh, maar dan in een totaal andere versie. En het is een eigen versie van Fabiana Dammers. Die zien wij straks in de tweede uur nog een keer terug. En deze dame komt ook in november. En dan wel de 26 november komt ze weer hier een aantal nummers spelen. Linda Kreuzen met het nummer Lonely Blues. En dat tot aan het nieuws van 9 uur. Oké, let's have a drink. think we've got something going on. But I have to tell you this before any harm is done. I'm not a type to drink wine, I've always had a hard time adjusting to codes and rules, at least. Do you wonder which card your next will be?